Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Ireven zou hebben. De informatie zou terechtgekomen zijn bij de Amerikaanse geheime dienst... en een niet nader genoemd Europees land. Vorig jaar werd ook een Iranier veroordeeld voor het lekken van kerngeheimen. Toen ging het om een deskundige die bij de onderhandelingen over het nucleaire akkoord in Wenen aanwezig was. De president van Cyprus mag beginnen aan zijn tweede termijn. De conservatieve Nikos Anastasiades won in de tweede ronde van zijn linkse rival Stavros Malas. Hij kreeg 56% van de stemmen. Onder leiding van Anastasiades kwam het land in de afgelopen vijf jaar uit een diepe crisis. Zijn tegenstander verweet hem dat dat ten koste ging van gewone Cyprioten. Nog nooit zijn zoveel toeristen naar Rotterdam gegaan als in 2017. In de stad werden 1,8 miljoen hotelovernachtingen geboekt, 10% meer dan een jaar eerder. De groei komt niet van grote toeristische attracties als de Euromast of Diergaarde Blijdorp. Dat aantal bleef met 3,5 miljoen bezoekers ongeveer gelijk. Musea en andere culturele instellingen trokken wel meer gasten, 1,2 miljoen. Ongeveer de helft van de bezoekers aan Rotterdam kwam uit Nederland de belangrijkste Amerikaanse sportwedstrijd van het jaar is bezig, de Super Bowl. Zo'n 165 miljoen mensen kijken mee. De wedstrijd begon, zoals altijd, met het volkslied. Geen van de spelers heeft uit protest geknield, zoals de laatste maanden bij andere wedstrijden wel gebeurde. De sporters spraken zich daarmee uit tegen racisme. Voor de Super Bowl had president Trump gezegd dat iedereen tijdens het volkslied moest staan om de krijgsmacht te eren. De Super Bowl is ook beroemd om de halftime show die werd dit jaar verzorgd door Justin Timberlake. Het weer. Door bevriezing of lichte sneeuw kan het glad zijn. Het wordt 0 tot min 2 graden. In de ochtend eerst bijna overal bewolkt, later vaker zon.